Vooral vandaag eh, wordt heel veel sneeuw verwacht nog. Eh, wel heeft de, eh, het Duitse KNMI heeft wel iets afgeschaald de waarschuwing. Dus het wordt wat minder heftig dan dat ze eerder verwacht hadden. Ehm, maar het advies is nog altijd, als je met de auto onderweg bent... zorg ervoor dat je een volle tank hebt, dat je warme kleding en een deken bij je hebt. Ja, vannacht kwamen duizenden mensen in hun auto vast te zitten. Het Rode Kruis moest zelfs in actie komen. Partijen in de Tweede Kamer willen beter geüpdate worden over de formatie. Volgens GroenLinks-PVDA-leider Timmermans gaat dat nu niet goed. Ja, we zijn met een kluitje driet ingestuurd. Eh, dus ehm, mevrouw Ouwehand, eh, de heer Das en ik hebben besloten om eh, een brief te sturen aan de voorzitter van de Kamer. Ja, hij en zijn collega's bij Partij voor de Dieren en Volt zijn bang dat er nu al wordt onderhandeld over andere onderwerpen dan de rechtsstaat. Terwijl de formerende partijen zeggen dat ze dat gesprek eerst zouden afronden. Een langwerkend medicijn voor mensen met schizofrenie is amper nog beschikbaar. Psychiaters wordt daarom geadviseerd om tijdelijk geen nieuwe behandelingen te starten met het middel. De fabrikant heeft problemen met de productie en een goede vervanger is er niet. En zorgt amateurclub Hercules weer voor een stunt vanavond. Want dan spelen zij in de KNVB-beker tegen betaald voetbalclub Cambuur uit Leeuwarden. In de vorige ronde eind december schreef Hercules nog geschiedenis in stadion Gal, door in stadion Galgenwaard te winnen van Ajax. Hercules-trainer René van de Kooi die schat de kansen tegen Cambuur slechter in. Vooraf ik ze gezien had, zou ik zeggen 10%. Nu ik ze gezien heb en nu ik ook weet van Ajax, wat ik net al zei, vind ik Cambuur lastiger dan Ajax. De wedstrijd in Utrecht begint vanavond om 9 uur. Dit keer niet in een groot stadion, maar op het trainingscomplex ernaast. Het weer. In Zuid-Limburg vriest het nog steeds een paar graden, maar ook daar zou het straks net boven nul moeten zijn. In het noorden en westen wat winterse buitjes, verder vooral zonnig. Vanavond en morgenochtend weer wat winterse buien, daarna opnieuw droog en vrij zonnig bij 0 tot 5 graden morgen.